Marjan Koekoek met het NOS Journaal. De G7-landen die samen met Rusland de G8 vormen... zetten de voorbereidingen voor hun bijeenkomst in Sochi in juni stil. Dat heeft het Witte Huis in Washington vanavond bekendgemaakt. Het samenwerkingsverband van de economisch belangrijkste landen roept Rusland op... om via onderhandelingen de problemen rond Oekraïne op te lossen. Minister Timmermans zegt dat westerse landen economische sancties zullen treffen tegen Rusland als Moskou zijn militairen niet terugtrekt uit Oekraïne. Maar hij hoopt dat het zover niet komt, zo zei hij zondagavond in Nieuwsuur. Sancties tegen Rusland zullen zonder twijfel tot tegenmaatregelen leiden van Moskou. En dat zal grote consequenties hebben voor Oekraïne, maar ook voor de rest van Europa. Timmermans voorziet nieuwe scheidslijnen en daar wordt niemand beter van. Timmermans bespreekt vandaag in Rusland hoe de crisis rond het schiereiland de Krim moet worden aangepakt. De minister willen vooral op aandringen dat spanningen niet verder moeten oplopen. Voor Timmermans staat de soevereiniteit van Oekraïne daarbij voorop. Voor een politieke oplossing is het nodig om met de Russen in gesprek te blijven, hoe onacceptabel hun acties momenteel ook zijn. Een groep van 20 mensen is gistermiddag in problemen gekomen op een zandbank in de buurt van Renesse. Vanwege het mooie weer waren er veel wandelaars op het strand. Sommigen waren naar een zandbank gelopen zonder rekening te houden met het opkomende tij. Ze raakten ingesloten en sloegen alarm. Toen de reddingsboot van de KNRM aankwam bleek dat 12 mensen de overtocht toch hadden gewaagd. Waren wadend en zwemmend zonder problemen op het strand gekomen. De overige acht werden met de reddingsboot teruggebracht.